op radio 501. Hoog tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to when a fire starts to when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna who've done what they like. When a fire starts to. When a fire starts to. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home the fire starts to burn, right? And it starts to spread, she are gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she are gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. When a fire starts to burn, When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude Zo, we beginnen meteen even lekker met de keiharde knaller. Disclosure, When a Fire Starts to Burn. Welkom bij uh, vandaag, vrijdag 4 oktober. Het is de 74ste hoogtijd voor Holland alweer. Gaat alweer reusachtig snel natuurlijk. Maar ja, hè, dat mag het allemaal ook niet baten, want ik heb er weer heel veel zin in vandaag. En ja, het is natuurlijk vrijdag dus. Dus dat betekent dat ik wel een, eh, een boel uh, dance tracks ga draaien. Want ja, het is tenslotte bijna weekend. Het is nu ongeveer iets over vier, dus dat betekent dat het al aardig opschiet richting het enige echte weekend. Jee, dat is eh, hartstikke mooi. Eh, ja, ik heb natuurlijk vandaag weer een eh, onuitspreekbare titel voor Chris meegenomen. Helemaal aan het eind van mijn programma. Daar heeft hij gewoon heel veel zin in. Ehm, ik heb natuurlijk de band van de week Jump Jump Dance Dance twee keer voor je klaarstaan. Ik heb een liedje dat toegevoegd gaat worden aan het lijstje van Gijs' favorietjes. Jawel, dames en heren. Het komt er weer eentje bij. Het gekke gedeelte is er weer terug. En ja, het is weer een, een, een bomvolle uitzending om het zo te zeggen. Ja, ik zei het net al, ik ga weer lekker veel house tracks draaien. Want ja, het is, ja, het is nu, het is, ja, ik, nou, nog een klein uurtje en is het echt weekend. Dus dan mag ik echt officieel keihard losbarsten. Maar ja, tot die tijd draai ik gewoon ook nog even een paar knallers hoor. Wat dacht je van deze? Hij begint misschien wel heel rustig, maar hij gaat toch los jongen zometeen. Nero, and won't you be there? you were an object. I went into this diner and the guy was like, fucking. You wanna buy something? I'm like, no, I'm just dancing to the hum of your fridge. <laughs> He's like, get the fuck out of my restaurant. eat, sleep, rave, repeat. Eat, Lekker. sleep, rave, Repeat. Lekker wat vage tracks doorheen. Fatboy Slim eh, samen met Riva Star, Eat, Sleep, Rave and Repeat. En eh, ja, zo heb je toch wel een paar eh, lekkere house tracks op een, op rijtje. En dat op een, een, een, nog prille vrijdagmiddag, om het zo te zeggen. Ja, wat ga je nou, heb jij nou ook verzoekjes van die keiharde houseknallers? Laat het even weten. Het Gijs heb je al gehad at Radio 501 of op de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Dan heb ik misschien nog wel een heleboel mooie dingen voor je klaarstaan. Wat ik ook voor jou klaar heb staan is de enige echte band van de week van deze week. En dat is Jump, Jump, Dance, Dance. En ik vind het een vette band, jongen. We hoort er weer twee vandaag en we beginnen met 2.0, oftewel 2.0 van Jump Jump Dance Dance. Lekker hoor. Jump Jump Dance Dance 2.0. Een beetje fel eh, afgekapt, maar, afgekapt, dat maakt niet uit. 2.0, dat is overigens eh, het, enige nummer dat echt als eh, single uitgebracht is van het album Jump Jump Dance Dance. En ja, voor de rest is er niet echt een single uitgebracht van dat hele album. Dus ja, ik snap nog steeds dat je als je nog weinig idee hebt van wie het met Jump Jump Dance Dance nou nog eigenlijk zijn. Ja, dat eh, is echt een heel leuk album. Dus als je, als je de band van de week van deze week erg leuk vindt, dan moet je hem echt gewoon even dat album opzoeken. Het komt uit 2011, maar ja, het is gewoon echt de moeite waard om gewoon het hele album even te beluisteren. Want het is een heel vet album, het album van Jump Jump Dance Dance. En het heet ook Jump Jump Dance Dance. Dus ja, hoe moeilijk te onthouden kan het zijn, dacht ik zo. Even kijken, we gaan even verder met een plaat die, ehm, die bijna exact vorige week een, eh, in, de, in het lijstje van mijn favorietjes kwam. Het scheelde wel een eh, nou, voor mij een uurtje of zo, iets meer dan een uurtje ongeveer, dat, eh, dat deze plaat erin kwam. Maar ja, het was wel eh, vorige week vrijdag dat hij erin kwam. En eh, toen, toen bracht ik hem erin samen met goede vriend en sidekick Joep. En ja, het is toch een plaatje hoor. Het is een plaatje met historie. Ik zei het toen ook al, historie voor mij en de enige echte Joep Smit. Ja, ik heb het over de Don't Touch My Croque uit Amsterdam-Noord. Dit is Helikopter. jongs af aan al op kroontje. Stoten hem ook later zijn broodje overladen ons met broodjes. Later ging in hoertjes, je baden. Vroeg iedereen om een paar toontjes lager te zingen. Hem alles te zeggen, wat woon je, vind je, droom je, drink je, hoop je, bekend je. Handen omhoog, code, hoe ben je? Zijn zusje vroeg, wat heb je nodig? Duizend helikopters. Ah, hele Iemand voor wordt rijk te rondjes boven ons hoofd om te kijken hoe het zat. Heb je ze dorst dat je vinger en op is? de helikopter. Iemand wordt rijk en drijven rondjes boven ons hoofd om te kijken hoe het zat. Heb ik ze dorst dat je vinger en op is? gaat van aha de helikopter. Iemand wordt rijk met de drijven van rondjes. Boven ons hoofd om te kijken wat's up. Heb je ze dorst? Ik je vinger en op en aha de helikopter. Iemand wordt rijk met de drijven van rondjes. Boven ons hoofd om te kijken wat's up. Heb je ze dorst? Ik je vinger en op en de helikopter helikopter Iemand wordt met de drijver van rondjes Boven ons hoofd om kijken hoe het zo Heb je zo'n dorst, je vinger aan op zing ah, de helikopter Iemand wordt met het drijver van rondjes Boven ons hoofd om kijken hoe het zo Heb je zo'n dorst, je vinger aan op, Live vanuit de binnenstad van Horen Vanuit de binnenstad van Horen Dit is Radio 501 lekkere stevige plaat erheen klaar. The Wombats, Tokyo Vampires and Wolves en daarvoor de Don't Touch My Croc Monsieur's met Helikopter. En allebei die plaatjes die komen dus uit eh, het lijstje van eh, mijn favorietjes. Ja, en ik heb het al eerder gezegd, vandaag gaat er weer eentje toegevoegd worden. En ja, deze plaat die ik eh, nu klaar heb staan, dat is eigenlijk een wonder dat die er nog niet in staat. Want het is, als het aan mij ligt, een van de vetste dance tracks die je ken. Ja, en nou is het natuurlijk eh, vrijdag. Het is bijna tijd voor het gekke genre gedeelte. Dus ja, dat dacht ik, kunnen we nog wel even één keer knallen, toch? Gewoon nog even één keer. Waarschijnlijk komt hij er in de toekomst wel in hoor, in het lijstje van favorietjes. Wees maar niet bang. KZ, dit is Beam Me Up. vette plaatkazet en Beam Me Up. Ja, ik weet zeker dat die ondertussen, ik denk toch wel volgende week komt die sowieso in het lijstje. En kijk eens wie nou toevallig bij me aangeschoven is. Hey. Ik had je helemaal niet aanzien komen, Joep. Wat leuk dat je er bent. Natuurlijk eh, ben ik er. Het ja, is tenslotte ja. vrijdag. Is ook fijn. Ja, ja, ik vind het ook fijn dat ik er ben. Ja, um, Joep, ik, eh, ik, heb, ik, ik kwam er net achter eh, dat ik een beetje een probleempje heb. Oh. Want ja, nee, ja, dat wist ik al eigenlijk al een tijdje, al een half uurtje ruim. Oké, maar... um, eh, ik ben mijn format vergeten. Oei. Ja, en dat is niet zo slim, want meestal maak ik de avond wat voor mijn format. Mhm. En ehm, dan stuur ik die op naar mezelf, zodat ik hem dan thuis uit kan printen. Want eh, weet je wel, en ja, dat ben ik helemaal vergeten. En ik ben niet zo alleen vergeten om naar mezelf te printen, maar ook om naar mezelf te mailen. Okay. Oftewel, ik heb helemaal niks. Maar goed, zo'n moeilijke format heb je nou ook weer niet. Nee, we, dat weten wat erin staat. We hebben het gekke al... gedeelte. We hebben, Precies. En, ehm, ja. We hebben de, de band van de week. We, we hebben, nou, ik krijg alvast het bakje toegereikt. Ja, het is, het is ehm, tot half vijf. Van de, ja. oh, ik mag nu al nee, nog, nog niet. zo eh, eh, Want, kijk, ik heb hier ter voorbeeld even een eh, format van gisteren uitgeprint. Ja, en dus er staat mooi, een heel gigantisch paar kruisen erheen. Maar dan heb ik wel een beetje idee van wat er allemaal zit. Want het is zo groot. Ja, Natuurlijk, ik heb jouw hulp ook vandaag nodig. Uiteraard. Want ik heb, ben gisteren begonnen met mijn nieuwe item, de pitchplaat. Oh, en, vertel even aan mij en de luisteraars die voor het eerst luisteren. <laughs> Ja, nou ja, ehm, ik, het is heel simpel. Ik, ik kies een, met voorkeur een hele foute plaat uit. Maar het kan ook een hele mooie plaat zijn. Die stop ik vervolgens in de computer. En daar doe ik dus zeg maar dit mee. Kijk, ehm, hij staat nu... Ik kan de, de plaat kan ik zeg maar aanpassen hier in de computer. Ja. Dan, ik, dan pitch ik hem nu 25% omhoog en dan krijg je dit. Zie je, dan gaat het allemaal wat sneller. En ik kan hem ook nog omlaag doen. Oké. En dat is eigenlijk het hele principe van het, eh, het, eh, de pitchplaat. En ik ben de afgelopen zaterdag ben ik daarmee begonnen met eh, Lange Frans. die had ik toevallig, want het ging zo dat was Frans. En ik dacht van, hé, hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk nummer. Laat ik die nou eens gewoon even heel snel laten lopen. Dus heb ik hem 25% omhoog gepitcht. En toen dacht ik, hé, hey, Nieuw item. Dat is leuk. Oké. gisteren ben ik begonnen met Ozone en Dragon Stadien T. Oh, daar had ik bij willen zijn. Die heb ik ehm, ja, eigenlijk eh, met de volle. Want ik kan, de naam, ik kan ook het tempo kan ik ook nog omhoog doen. Dus dan krijg je zeg maar dit. En als je dan ook nog 25% omhoog pitcht. Dus dan ben je zo door zo'n plaat heen. En dat had ik dus gisteren met Ozo gedaan. Nou, eh, ik, ik, had het even voor je moeten opnemen. Want het was een... Uh, het was prachtig. Maar ik kan het terugluisteren, toch? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Eh, dat oh. zie je overal vanzelf al schijnen. Tuurlijk. Maar kijk, ehm, ja, ik ben misschien mijn format wel vergeten. Maar ik weet wel dat het half vijf is. En dat ik dit muziekje hoor. En dat jij het groene bakje in je hand hebt. Dat klopt. Ik ehm, had hem even naast me neergelegd. Maar <laughs> nu heb ik hem weer in mijn hand, inderdaad. Yep. Ehm, ik zou zeggen, take it away. Mm. Nou, dan gaat hij dan. Deze wacht even, wacht even. Het is dierdag, hè? het is oh. dierdag. Misschien eh, we kunnen we een leuk dierengerelateerd plaatje draaien. Ja, de Animals of zo. Precies, eh, House of the Rising Sun. Weet Iets in die richting. Eh, oh, nou, daar zijn de pauken ook weer. Kijk, en dat kan is dus ook leuk, want dan kan ik dus met die pauken ook doen. En dan krijg je heel snelle pauken. Of heel langzame pauken. Oh ja oh, oh die, die klonk wel spannend. Oh, oh, er valt er eentje uit. Nou, die pak ik anders wel. Ja, nee, ja, doe je dat zeker? Weet je, weet zeker? Ja, ik denk het wel. Doe het. Het eh, gekke genre. Gedeelte van... van... Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. bijna, bijna, bijna klaar. Ja, ja. Van hoeveel is het vandaag, hier? Eh, van 4 oktober 2013 is geworden... Covers. Covers? Covers. Covers. Covers. Je moet er eigenlijk een beat onder zetten. Nee. covers. Wat leuk. Covers. Dus, ehm, ehm, dat is eentje die ik afgelopen weken namelijk in heb gedaan. Want ik dacht van, hé, hey, oh. die moet ik er eigenlijk in doen. Nee, dus, dat is ehm, wel een hele leuke. Want er zijn toch wel een aantal covers die beter zijn dan het origineel. Precies. bij veel is dat niet zo, maar er zijn toch wel... Er zijn een paar uitzonderingen. En, eh, inderdaad. Nou, die mag jij dus aanvragen, die uitzonderingen. All Along the Watchtower. Precies. Stuur ze al, gerust jouw allerbeste covers in naar heb je Ed radio 501 @joepsmitafca of natuurlijk op de website www.radio501.nl. Daar zie je van alles en nog wat en een kopje live luisteren. En daar zit in de chatbox en daar kun je dus jouw favoriete covers achterlaten. Voor mij staat er hier iemand bij de deurpost, dan hartstikke te swingen om zijn covers eh, in te sturen. Dus dat komt in ieder geval hartstikke goed. En eh, weet jij een paar covers, Joep? Ja, zoals ik net al zei, eh, All Along the Watchtower. Die goed. Um, With a Little Help from My Friends van Joe Cocker. Hm, ja. Um, Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses. Ook niet verkeerd, ook niet verkeerd. Ehm, heb je nog meer? Ja, van alles en nog wat. Ja, er zijn veel covers inderdaad. Ja, je weet ehm, het van eh, Michael Jackson, uh, uh, Alien Ant Farm met... oh, weet hij nou ook weer? Alien Smooth Criminal. Hoe heet dat? Smells Like Teen Spirit van... Um... One Direction, ja! Nee, nee, nee, dat is echt wel van Miley Cyrus. Is, dat, ja, oh ja, dat is ook zo. ja. Kijk, ik heb, ik, heb het eerste bezoekje al binnen. ik heb het eerste bezoekje al binnen. Ja. Oh, spannend. Ja, het origineel van Miley Cyrus is eigenlijk ook veel beter dan dat van Nirvana. <laughs> is ook maar een coverband coverbed alleen, hè. Nou, kom dus in, eh, gerust binnen met al jouw favoriete covers. Want ja, dat is het gekke genre gedeelte van vandaag. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het ga je slaagstreepje op tot Radio 501 of het Juice met AFCA. It's Not Me, It's You. En laten we even een actueel onderwerp aansnijden. Nou ja, een jaarlijks actueel onderwerp rond deze tijd, rond deze dag zelfs. Dat is namelijk 4 oktober en het is dierdag. Ja, yeah, zou ik even kijken of ik al dieren in de computer heb staan? Um, ja, is goed. Doe jij dat eens. Volgens mij wel namelijk. Um, dierdag. Ja, eigenlijk is het best wel een dom onderwerp om aan te snijden. Want dit, is zo cliché geworden. En Kijk, eh, je hebt nu, nu, al die, eigenlijk, die grappen worden ook een cliché van... oh, ik ga extra veel vlees eten. ja, eigenlijk wel. Ik heb trouwens het eerste, het eerste dier te pakken. Oh, nou. de, de titel is paard. Eigenlijk... Dat nou als achtergrondmuziekje gebruiken. Oh ja, maar dat, natuurlijk. Eh, alles kan in vooral Dat, dat lijkt me nou echt mooi. Een paard als achtergrondmuziekje. Nou, dan doen we dat toch gewoon. Dus um, Gijs, wat heb jij met dieren? nou, eigenlijk verdomd weinig. Ik vind ze wel <laughs> leuk. Oh, dit vind ik echt. Kijk, ik ook hem versnellen, hè? dat is leuk. <laughs> Hoe verlies je luisteraars <laughs> met Gijs en Jee, daar nou, ben ik heel goed in de last. Ik heb ook nog een kikker trouwens. Oh. Ja, wat ik met dieren heb, nou, ik heb ze in de computer staan. Dat is wel eh, een hele dit is, kikker. Dit is downgepitcht, hè? Volgens mij heeft deze, deze kikker een kikker in zijn keel. Oh, moet ik hem even nu, nu 25% omhoog pitchen? Dat is wel een mooie dubstep beat. <laughs> ja, dit is gewoon een eh, plaat dit, man. We moeten er even een... We kunnen zo een beetje een, eh, een psychedelische dubstep plaat maken met allemaal dierengeluiden. Ja, precies. Waarom doen we dat eigenlijk gewoon niet? Um, geen flauw idee. Zullen we, dat, zullen we dat doen? Ja, maar heb jij een biet bij je? Ik heb alleen aardappels daar hangen. Oh, nee, ik, ik heb ook geen bieten bij me. Nee, shit, dan, dan, houdt het hier op. Het was een, ja. Eh, een leuk idee. Het was een leuk idee, maar het is ehm, ja, meteen um, Volgens mij staat er niks geworden. Ja, ik hoor nog een hond hier te pakken, Joep. Oh. Zo klinkt het net als ehm, dat laatste wat je hoorde als bij een kassa, weet je wel, dat je zoiets kent. Dan gaat wel heel snel. <laughs> Ja, dan ga je flink aan. Dan... Jeetje, er is een cachère met, eh, met LSD op of, of eh, ecstasy op. ah, doe je zo, doe je zo. Wacht even. Wow. Iets rustiger. Mhm. Ik vind het een beetje eng worden dan. Ja, inderdaad. Oh, ja, nee, dat, maar, dat was dus die. <laughs> Ja, ik heb trouwens wel even... Ik moet zelf wat opzoeken voor Want oh. ik moet uh, namelijk nog even eten bestellen vanavond. En ik moet even kijken hoe duur het is. Maar dat is uh, heel wat anders. Dat gaat wel over... Uh... Of we gaan gewoon weer even patatje halen. Want ik heb, ook, ik heb ook voedsel nodig. Oh, daar zit eigenlijk... Oh, oh. Dan kunnen we weer dineren. Ja, mm, ja. Nou, dat zit wat in, Gijs. Hey. Gezellig. even, <laughs> even helemaal van me apropos. Even kijken. Ja, ik heb gisteren namelijk een, een, een flink probleempje gehad. Aan het eind van mijn uitzending. Het ging helemaal goed het lag ook niet aan de uitzending. Maar toen kreeg ik opeens een paniekaanval, want ik zag op Twitter, eh, ik, ik ging een plaatje tweeten. Ja. En dat plaatje was van een mail, een mail die op zijn kop stond. En ik vond het zelf een eh, grappig plaatje. En oh, ik, was niet, de enige. Maar de, toen dacht ik van... Een beetje een norse mail was ja, Ja. precies. Maar ik was nog niet de enige. Dus, en ik wou eigenlijk nog even wat, eh, wat aanpassen, zeg maar. Wat, wat andere plaatjes erbij doen. Dus ik klik op... Joep, onthoud, luister goed. Ik klikte op tweet verwijderen. Mhm. Ik kijk twee minuten later op mijn Twitterpagina staan er 30 plaatjes van meeuwen. Heeft Twitter dus 30 keer diezelfde mail <laughs> getweet. Nee, echt waar? Ja, ik schrok me dood. Ik dacht, wat... Ik heb het helemaal niet gezien, joh. Wees blij. Ik was eh, echt helemaal... Lief. Ik zat zweetaanval all over the place. En ik dacht oh van, wow, wat is hier aan de hand? Er stond echt serieus... Ja, als je nu even langskomt, dan... Eh, je meteen, ik eh, kom eraan. Ja, toen kun je meteen de mail zien. Dat is best een leuke mail. Ik, zou even, ik, ik had de, ging de hele mail timeline tweeten. En dit was dan de eerste. Ja, ja ik, eh, zie het. Mooi. Oh, gezellig met zijn Het is een hele mooie eh, mail. Ja, en vervolgens staat hij zo. Oh. Ingezoomd ja, hoofd. Groter, ja. Staat hij schuin. <laughs> en vervolgens, dat was het, desbetreffende desbetreffend plaatje. Stond de mail dus zeg maar op zijn kop. Dus zeg maar met zijn hoofd naar beneden. En ja, die ging ik dus verwijderen, want ik was nog niet klaar. En toen keek ik hier, Joep. Ja, dit is niet echt goed voor de luisteraars. Maar hier zeg maar, je ziet het hele randje. Helemaal vol met zulke linkjes van die foto's maar dat was ook echt alleen die foto. En ik dacht van, wat is hier aan de hand? En ja, dan gaan natuurlijk mensen gaan dat allemaal weer retweeten. En dan denk ik van, wow, een beetje jammer dit. Maar ja, het is allemaal gelukkig goed gekomen. Ik was altijd helemaal in de stress. Dus daarom was de, laatste 10 minuten van de uitzending ook een beetje weggegooid. Een beetje, een beetje. Want het was natuurlijk wel een hele leuke uitzending gewoon nog steeds. Ik moet zeggen dat het echt een ramp is hoor. Eh, Gijs? nee, maar even serieus. Ik schrok echt helemaal kapot. Nou, dat was leuk geweest vandaag bij Dierendag. Hè? Leuke mailtjes. Ja, dan had ik helemaal genoten. Let the attack begin. Freestylers. Longside the navigator MC 98 to come fi bust it in a different style Brooklyn Cause we depend them case Oh gosh, freestylers smash up the place we make the crowd jump up. So jump. We a rough neck with the lightning check. A rough neck, me coffee rex it. A rough neck, we got the talent. All in check, we got them all in check. We navigate and raise your consciousness. Freestylers, you get no respect. Rock wild, massive coffee out them. And we them have to run come check. Them style ya a monster blaster. Listen now we a go cross up on the border. No me a go make a no push it further. With him somebody a charge it murder. Everybody have to love them a style. Rude boy massive, they come follow here except eh? a roughneck. We got intellect, all in check. We got them all in check. We navigate and raise our consciousness. Freestylers, you get no respect. Rough while massive, pump it out step. And we them have to run, come check. Roughneck, freestylers, man. Rasta Blaster. Listen, now we have a cross up on the border. Now me have a make a not push it further. With him so bad, it a charge him murder. Everybody have me love in a style. Good boy, massive, we come follow we. Got the stamina, all your black energy, and your time to get lively. here. Style is my way. When What's get them a come, them, see them a come, them, in a run. See them a come there, see them a come there, see them a come there, see them a come there, the freestylers. The rock time to wind up your waist. New style, because we dey depend them keys. Oh gosh, freestylers mash up the place. We make the crowd jump up. So jump up. Cause we live on your Oh up the Oh, we make it grow freestylers en Roughneck op jouw Radio 501, waar het hoogtijd veranderd is. En nog steeds, ehm, al moet ik wel een beetje opschieten, want het eerste uur zit er alweer bijna op. Oh. We moeten nog even een, eh, een cover gaan draaien, Joep. Weet jij mhm. nou even 1, 2, 3 een, eh, een hele goede cover? Echt een cover die je zojuist nog niet genoemd hebt. Oh. Dus geen Miley Cyrus met zijn Like Teen Spirit. Echt oh. jammer, nou, die wou ik dus heel graag horen. Ook geen, eh, ja, ja, ja, verder, ja, Een cover die ik nog niet gehoord heb. Ik, ja. ik, schiet me in er binnen, maar ik ik heb niet echt zin om Adele te draaien. Adele, die heeft wel een nummer. Ik weet niet meer welk dat is. Ehm, dat was eh, iets make van, You Feel My Love. Ja, van Bob Dylan was dat volgens ja, mij. Klopt. dacht ik al. Ja, dat zit, dat zit ook nog even in mijn hoofd. Maar daar heb ik ook niet zo zin in. Maar dat nummers van Bob Dylan zijn wel heel veel gecoverd. Ja, maar dat, die, Adele is meteen heel rustig. En ik zit niet echt in de rustige sfeer, want ik zit gewoon lekker. Ja, een beetje. Eh, we Feest opzwepend. Even, even tegenaan. Ehm, eh, ik weet wel eentje. Het oh, is nou. ehm, niet echt een cover. Oh, als het niet echt een cover is, dan... dan... Maar het is wel een simpeltje, sampletje bedoel ik. Uh, waarvan is dat ook weer? Uh, Your unbelievable. van IMF e is dat volgens mij. Ehm, ik moet even opzoeken hoor, want ja, dit is... Eh, oh, hoe schrijf je dat ook weer? ja, ja, ja, e IMF, ik had het goed inderdaad. Er is een nummer van IMF, e dat heet Unbelievable. En zo, ja, die kende jij vast ook wel, Joep. Dat is deze. nee, nee, daar klik ik hem niet op. Ehm, oh god, dan gaat het weer helemaal fout. IMF. Sorry dames en heren, maar ik moet even mijn eh, standpunt verdedigen. Deze keer jij wel. Mhm. Nou, even doorspoelen. Even duiken, eh, het refrein zoeken. Nou ja, in ieder geval, eh, die ken jij vast als luisteraar ook wel. Maar er is een nummer. En dat, het, dit is niet een cover, want het is wel wat anders. Maar er is een, dat sampletje, dit, zeg maar, dit onderkantje. Dat is gebruikt door uh, de Rizzle Kicks. En de Rizzle Kicks, dat is een, um, een, de, NX band van de week van me. En dit, eh, dit nummer heet Skip to the Good Bit en komt van dat een, nieuwe album The Roaring Twenties. This is for those who like a moment. En ja, dat sampletje wordt er dus in gebruikt. En ik vind het wel een heel lekker nummer. Het is wel even wat feestelijker, dus geen Adele met Make You Feel My Love. Nee, inderdaad. The Rizzle Kicks. the rhyme and rhythm. It's nice and different, plus it's bright and brilliant, kinda how I like my women. And that's the right opinion. Although at night I'm slipping, when I never ring and now she thinks that I'm a villain. See, I'm not festive, but I quite like presents. Don't wanna die, but I quite like heaven. Wanna give place, but I don't like waiting. Wanna go crazy, but I'm not patient. Wanna be smart, but I don't like learning. Wanna be rich, but I take time earning. Wanna be fit, but I don't like running. Then I see you and I wish I'd done something I like. Your style been watching you for a while. I said, oh yeah, let's dance. And then, let's skip to the good bit. two days. No. Let's skip to the good bit. don't know what we're doing, but it feels right. Yeah, listen up, yo. Feeling alive is a good way to kill time. Check, and we're bubbling up. We came here with nothing but love. We stay easy. Yeah, and if trouble's a must, you gotta stay till they pack up the club just to please me. I say, let's skip to the good. Yeah, I say, let's skip to the good. What I say, let's skip to the good bit. Yeah, let's skip to the good bit. Sizzle Kicks, yeah yeah, Roaring Twenties, done now. You can find them in all ja, major Dit vind ik een beetje een, eh, gek stukje, dat staat achter op die cd. Dat, eh, dit is een achter op die plaat. volgens mij. Ja, het is wel van de Rizzle Kicks zelf, het hoort bij die plaat oh, zelf. Maar het is zeg maar, zij, hun, ze hebben zeg maar een reclame voor zichzelf achter die plaat aangeplakt, om het zo te zeggen. En dat, het gaat gewoon, zo staat het ook op het album, dus ik vind het een beetje apart. Maar het is wel een, een lekker feestelijk nummer. Skip to the good bit van de, de Rizzle Kicks. En eh, ja, ik kreeg ondertussen, ik zat even op de Wikipedia te kijken van... Ehm, ja, ik weet zelf natuurlijk ook wel wat covers zijn, maar wat zal Wikipedia nou zeggen, te hebben, zeggen hebben over covers? Eh, gaat alles nog goed? Oh nee, het gaat niet goed. Hm? Nee, ik heb het eh, een beetje verkeerd gedaan. Maar uh, toen zag ik... het wel weinig goed, hè? Ja, het, is zo'n dag. Het is zo'n dag dat alles fout gaat. Ik had namelijk ook alweer een hele lastige titel van Chris meegenomen. Maar ik bedacht me net dat hij helemaal niet hier is, maar straks live uitzendt vanuit het controle van de buurman. Dus eigenlijk gaat dat ook niet lukken. Maar dat maakt niet uit. Ehm, ik zat net even te kijken op het grote Wikipedia en daar mijn excuses. En daar eh, zag ik onder andere, ja, een beetje, ja, de, wel de bekende covers. Uh, I Follow Rivers van Licky Lee gecoverd door Triggerfinger. dikke nummer 1, dit waar niet, zou je bijna zeggen. Uh, Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses, mhm. door Bob Dylan, origineel. Maar ja, ik kom er ook dingen tegen van ik denk van, nooit van gehoord. ja, ik zei wel... als jij dat al zegt? Ja, dat ken je na, dat zegt al genoeg. Eh, America uit. Oh, ik, ik citeer eh, Wikipedia nu, hè. America uit West Side Story werd gecoverd door Trini Lopez. Maar dat, dat nummer ken je wel, toch? Ja, maar wie de fuck is Trini Lopez? Um, dat is mijn tante. Nee, ik heb geen idee. <laughs> Nam van het album Meteor van Linkin Park, die ken ik uiteraard ook wel, ehm, uit 2003 is gecoverd door de Britse zangeres Jamelia. En wie is Jamilia in godsnaam? Laat de naam. Jamilia, als je luistert. <laughs> Bel mij even, want ik wil even weten wie je bent. Pardon, pardon, pardon. Ehm, ja, en ehm, ja, voor de rest valt me een beetje tegen. Ja, uh, Tainted Love van Soft. Of nee, dat is het van Soft zelf. Niet zie je, dat bedoel ik. Daar ga ik zelf ook twijfelen. Sometimes I feel I've got to, run away, I got to... Die, is dat niet... Ik weet even niet of hij origineel van Softcell is of niet. Dat weet ik ook niet. Tainted Love. Ik zal even kijken of ik hem hier in de computer heb staan. Volgens mij wel hoor, maar... Maar goed, toch ehm, wist je trouwens dat het meest gecoverde nummer ter wereld Yesterday is van de Beatles? Ja, dat wist ik. Dat wist ik zeker weten, want het stond op de Wikipedia daar. Precies, dat heb je ook niet net aan mij verteld. Nee, inderdaad. Maar goed. Eh, ik zie, ik zie, <laughs> <laughs> ik zie hier trouwens, ik heb eh, Tainted Love, dan zie ik ook Gloria Jones Tainted Love, Marilyn Manson Tainted Love, eh, Stella Starlight Trio, geen idee. Over de Marilyn Manson gesproken trouwens, daar had ik net nog uh, schoot moeten binnen. net toen jij die plaat in staat, Personal, Personal Jesus. Is dat de cover van Deep Mode? Inderdaad. Precies. Die, die, we allemaal kennen van... en die Deep Depeche Mode zit weer. Ik weet dat je het wil zeggen. <laughs> Inderdaad, in GTA, GTA San Andreas. En dat hebben we vandaag ook nog natuurlijk. Een GTA-plaat. Zeker, dat, eh, dat komt later aan bod. Ja, ik. Eh, ik, moet nog even uitkiezen welke... We moeten, we moeten nog even gezamenlijk uit welke het gaat worden natuurlijk. Inderdaad, maar het moet daarom goed komen. Ongetwijfeld, ja. Ik had eigenlijk... Dat weet ik nog wel, dat ik op mijn format had gezet. Een stuk of vier platen. Dat stond gewoon bij Joep's plaat. Oh. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel een plaat of 4, 5 van je. Oké, leuk. Ja. Verras me maar, zo. Altijd op het moment dat Geef ik eh, jou een schrijfboek weer. 1, 2, 3. Niet op de microfoon dit keer. Ik eh, zal het proberen. Oh, oh dat was oh, de microfoon. jeetje. ontslag. Was gezellig. <laughs> en eh, ja, voor de rest heb ik ook geen flauw idee meer wat ik wilde draaien. Uh, misschien één of twee platen. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om alles weer een beetje op te doen, helderen. En dan hebben we in de tweede uur onder andere meer covers nog. Want ja, we moeten nog even een paar covers draaien. Uiteraard. We hebben nog eh, GTA-platen, nog een plaatje erbij. Ehm, ik weet niet meer of we nieuwe muziek hebben of niet. Want dat ben ik dus ook zo stom dat ik ben vergeten. We kunnen misschien nog wel even een, uh, nog een gek gedeelte doen of zo. Tuurlijk. Maakt niet uit. En, oh ja, dat eh, moet ik ook nog even Gooi zeggen. er nog eentje tegenaan, doe eens gek. Precies, hè? Hé, hey, malle ik. Hm. En ehm, dan heb ik nog het, eh, een, een, plaatje dat toegevoegd gaat worden aan het lijstje van mijn favorietjes natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk. spannend. En, weet je al welke het is? Ja, ik weet al welke het is. Het is niet eens mijn eigen keuze. Spannend, of? Ja, nee, ik had de 12, 16 plaat op een lijstje staan. Ik zei tegen iemand van, hé, hey, noem eens een nummer tussen de 1 en 16. En was het voor mij nummer 12 of zo. En toen was het toevallig een oh. band die wij allebei live hebben gezien. Echt waar? Ja, en als ik zeg Alkmaar, weet je meteen wie ik bedoel. Dan weet ik meteen wie je bedoelt. niet Jack Perro en ook niet het van Kokertel, maar die andere. Ah. Ja, ik denk dat jij alleen niet meer weet wie dat was. Ja, jawel, jawel, jawel. Het was eh, een... Um... Begin met een B-I to the double T-E-R to the E-I en D-E-R. E ja, inderdaad. Die, naam die je niet eh, uit kon spreken. Ja, precies. Behalve ik, maar ja, dat... is eh, Goed, Nou, ja. zo mal ben jij wel. Precies. Nou ja, laat ik die in het tweede uur dan maar even toe gaan voegen. En dan hebben we weer een historisch plaatje. Want vorige week kwam namelijk de notaris, maar Grok Marcheus eerder gedraaid vandaag. Die kwam in het lijstje en daar hebben wij ook al. Ja, historie van drie weken. Maar dat maakt niet uit. Is historie hebben wij ook erbij. Inderdaad, met het nummer helikopter. Ja, precies. Ja, over duizend helikopters. En ik heb vandaag denk ik wel duizend helikopters gezien. Duizend? Ja, op de grond weet je wat. Het is herfst, dus dan vallen die helikoptertjes die in de bomen inderdaad. Ik had er nog op gereageerd, maar ik weet niet of Ja, inderdaad. Ja, oh, um, ehm, ik weet niet, ik, negeer je altijd. Ja, dat, eh, <laughs> ik, ben het gewend, Joep. Ik ben het gewend. Nou ja, in ieder geval zometeen hoor je dus een hoog, twee uur van hoogtijd vanaf.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 GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. welkom bij het tweede uur van Hoogtijd voor Hoogland. En het is nog altijd Hoogtijd voor Hoogland. Samen met Gijs. Hey Gijs. Ah, hi Job, hey Alles goed nog? Gijs, ja prima met jou ook Gijs. Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Gijs. Eh, tweede uur, ehm, wat gaan we dan doen? We gaan nog allemaal koffertjes draaien. We gaan misschien nog wel een keertje het gekke genre gedeelte doen. Wie weet. We hebben nog een GTA-plaat voor jullie klaarstaan. We, we gaan alles behandelen wat jij behandeld wil hebben. Tweet het gewoon even ja. ons. At Gijs Hoogland. At Radio 501. At Joep Smit Of op de website www.radio501. 1nl bij slash live zie je de chatbox meteen. Maar je kan nog van allemaal andere leuke dingetjes. oh. ik sla de microfoon weer. Het is weer zo'n avond, dames en heren. Oh. het is zelfs middag, kun je ja, nagaan. je nagaan. Het is tien over vijf. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij een, een enerverend uh, stukje hoogtijdverhogend. Waar wij weer het waar ik en Joep dus het weekend weer een beetje voor jou gaan openen. Want ja, het, eh, de werkweek zit erop. Het is tien over vijf. Dat betekent dat je al tegen de tien minuten weekend hebt. Dus ik zou zeggen, laat weten wat je gaat doen van het weekend. Ga je gezellig een stappen in Maastricht? Ga je winkelen in Den Helder? Of ga je uit in Lutjebroek. Maakt het niet uit. Stuur het naar het Radio 501 of op de website 501.nl. Of natuurlijk het AFC. Of ik die al gezegd? Um, maakt niet uit. Nee, maakt het helemaal niet uit. Herhaal het nog een keer, joh. AFCA. Ja. Zo van... Uh, Joep Smit, ASA. Ja, Precies. inderdaad. Gijs heb je al gehad. Radio 501. Mm Radio 501 natuurlijk. Exact, exact. Ja, en eh, al die andere adressen zijn bekend. En als je ons op andere manieren kan bereiken, doe het gerust. Wij staan open voor jouw verzoekjes. En mijn motto is altijd, kom maar binnen met je verzoekjes als het maar een leuke plaat is. Je mag ook met me skypen. Dat is uh, eh, hetzelfde gebruikersnaam, Joep Smit, Ja, je mag gerust even langskomen in de studio met een complete fanfare en even toeteren. Maakt mij niet uit. Tuurlijk, vind hartstikke eh, gezellig. als je pauken bij je hebt of zo, Precies, pauken. Ja, mijn zijn toevallig, heb ik net in de sloot gegooid, dus die zijn weg. Maar oh, als je toevallig... Zo op, als je toevallig, vissen dan precies. Als je toevallig een hele drum bent bij je hebt of zo, kom gerust lekker langs. Ja. En eh, ja, we moeten ook nog even wat covers draaien, Joep. Want dat was het, eh, het gekke genre gedeelte in het eerste uur. Ja. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen dan. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Hè? Met welke cover wil je beginnen? Eh, de cover van The Counting Crows, Big Yellow Taxi. Wauw. Skitterend. Die had Arwin van ons opgeschreven. Ja, hé, hey, uh, Arwin, wie is Arwin, hè? Arwin. wat, hè? luisteraar het Leiden of zo, ja, ik weet niet.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 They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people that you don't know what you got till it's gone. You'd be paradise and put up a fucking lie. screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone ja. The Counting is een Big Yellow Taxi. Natuurlijk de overduidelijke cover, en cover die iedereen kent. Dus waarom zullen wij die dan ook niet draaien? Is wel een beetje een, een rustmomentje in Hoogtijd Roland. Maar ja, ik weet maar niet hoe lang het momentje gaat duren. Want Joep heeft alweer het beruchte groene bakje in zijn hand. En er zitten nog steeds zoveel leuke, gekke genres in dat bakje. Dus Joep, ik zou zeggen, neem een gigantische graai en pak er gewoon nog maar eentje. Omdat jij het bent microfoongeluid voor. Ja, en... Een microfoon, wacht even hoor. Oh. Ik moet een pauker even in de sloot halen, wacht. Nou, schiet op. Ja, sorry. Ik, ik heb even... Uh, voor mij doen ze het. Jongens, er zit, er zit voor mij nog een beetje water in, dus daarom klinkt ze misschien een beetje suf. Ja, er zit nog wat water in. Ik moet even water eruit halen hoor, wacht. Ga je ondertussen lekker grollen. Oh nee, nee, nee. Nu heb ik weer de, dus de vellen te, strak aangetrokken. Of te licht aangetrokken wilde Schiet eens op, joh. Sorry. Vergt veel moeite dit. Het vergt veel moeite nog wel. Ja, ja, ja. Het nou. vergt veel moeite. Oh. Zo. Joep Smit AFCA, oftewel Joep Smit, pak even een eh, hele mooie genre voor mij vandaag. Ja, ik heb, een, ik heb een genre hier in mijn hand. Het genre van vandaag, 4 oktober, de tweede gekke genre. Want ja, zo gek zijn wij wel. En het is, is een, het is een leuke. Geworden. Ben je er klaar voor, Joep? Ik ben er hartstikke klaar voor. Classic rock. Classic rock. Classic rock. Classic rock. Classic rock. Classic rock. Classic rock. Die heb ik ook al een keer of 18 gehad, volgens mij, in de tijd dat het hele onderdeel nou? bestaat, ja. Oh, oké. Nou ja, het is, het, is, het, is, leuk. Ja. Natuurlijk wel. Ja, want wij hebben... Eh, eh, er staat zelfs een... twee, eh, hè? <laughs> Aero Classic Rock. Dat, oh, dat weet ik nog wel. De vorige keer dat ik dat ding had, zei ik wel, je kan net zo goed de hele tracklist van Aero Classic Rock naar me insturen. Ach joh. En dat was al de 17e keer dat ik het had. Oftewel, het is sowieso vaak. Maar dan maakt niet uit. Zoeken gewoon even je favoriete classic rock rockplaatjes. Doe is even gek, joh. Nou ja, waarom niet? Ja. Eh, eh, eh, het ga je lastig heb je Holland of Jobs Joep AFC of Radio 501 of Radio 501. is mijn live. Chatbox, Classic Rock. Ah, wauw. Classic Rock, ja. Misschien moeten we dit maar aan ehm, mensen overlaten die het wel kunnen. Mensen die iets met boeren hebben te maken. Ja, mensen die Frank de Boer wel na kunnen doen, zoals Ronald de Boer. <laughs> Zoiets inderdaad. Laten, we het, eh, laten we het hierbij houden. Mm Even kijken, Joep, wat zal ik eens draaien? Heb jij nog een, eh, verzoekje? Iets, eh, iets van de Foo Fighters maar doen? Draai mij. Oh. uh, <laughs> Foo, Fighters? ja, Foo Fighters zijn leuk. Ehm, Foo Fighters, ja. Ja, wat heb je nog volgen Prima, ik zit in een... Ehm, eh, one of These Days, dat nummer. Dat, schiet in één te binnen. Ja. Dat is de eerste die me te binnen schiet. Je schiet jou wel meer te binnen. Ja, ja klopt. Ik eh, Joep. Dat, nou. Eh, ze noemen mij ook wel... Uh, er schiet mij wel eens dingen te binnen. Ja, dat... <laughs> oh, wat is dit een heerlijke conversatie, <laughs> Geweldig. Prachtig. Je krijgt een ander van me. Ben je ook tevreden nu? Nee. Allemaal live van de Foo Fighters. Dankjewel, Joep. find something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. casa tem Ana volgens mij was Jas nog wel tevreden joh, met deze plaat. Ja hoor. Vind je ook niet verkeerd, hè? All My Life van The Foo Fighters. Natuurlijk niet, maar eh, joh, hè? Als ik toch mijn voorkeur had mogen geven. Maar ja, hè? Ik, ik kan ook niet alles hebben. Oh ik, heb hier, oh, ik heb hier nog geen lijstje van meneer klaar liggen. Van lijnnummers die ik <laughs> namelijk nu in de computer wil zetten. Oh, wat lief. Niet? Nou, nou, laat dan maar ik zitten. Ik hou van je, Gijs. Ik hou van je. Dan nog geen One Direction met best song ever. <laughs> wat vervelend nou, zeg. Had ik net zo zin in. Wat heb je tegen One Direction? Weet ik niet. <laughs> wat een lastige vraag. Ja, ja, wat hebben mensen eigenlijk tegen Justin Bieber en One nee, Ik heb wat ook doen niks nou tegen, fout? Nee, ik heb ook niks tegen die gasten. Maar ik vind gewoon geen, absoluut geen fijne muziek. inderdaad. En ik ga ze ook niet uitschelden. Ik ga ook niet zeggen van wow, die Justin Bieber zegt een idioot. Of wow, doe even normaal. Nee, nee, dat eh, ga ik ook niet zeggen. Ik eh, vind, hij, maakt muziek en Het is ongetwijfeld een hele toffe eh, gozer. Maar ja, ik, ik vind, hou gewoon niet van zijn muziek. Nee, precies. Punt. Ik heb zelfs een keer Justin Bieber gedraaid. Echt waar? Hier? Ja, het, werd aangevraagd een hele tijd terug al hoor. Oh. Samen met Will ja, I Trudy. Ja, ik had er net... drie je jij bent er ook altijd altijd weer hetzelfde met uh, die Hem Hendrik Ido Ambachters. Is het Ambachtanen of Ambachters? Of, ja... Hendrik Ido Ambachtanen. Ambachters of Ambachtanen? Misschien Hendricks. Of is het Hendrik Ido Ambachtslieden? <laughs> kan ook nog, hè? Je weet het niet hier. hey, eh, Joep, het is 8 voor half 6. Misschien Hendrik Ido Ambachta. Catchy. Ja. Klinkt ook goed. Hendrik Ido Ambacht. Nee, in Jimi Hendrix. We gaan dat even tot op de bodem uitzoeken. We gaan 3D mhm. live bellen zo meteen. En ehm, weet je, um, het is 8 voor half 6. Ik zei het net al voor mij, zei ik alleen dat het 8 voor half 5 was. En met ehm, het eh, gekke genregedeelte was van het tweede uur was geworden Classic Rock. Classic Rock. En ja, nou heb jij, ik heb jij mij een lijstje gegeven met eigenlijk ook wel eh, twee of drie, eh, ja, sowieso al twee Classic Rock plaatjes. Ja, dat... Geloof ik wel. Dat kan jij beamen. de, de Beatles met Revolution had ik erin gezet. Oh, dan heb je de drie inderdaad, ja. Oh. Oh, ja, de Doors kan je er eigenlijk op. Oh, de Doors natuurlijk. Ik was bijna vergeten wat ik op had geschreven. De door Ja, zeker. Dat is ook, eh, zullen we die anders draaien? Zullen we die doen? Ja, zullen, we even kijken of ik hem bij mijn hand heb, want ik hem ook toevallig in de sloot heb gegooid. maar waar ik niet van uitga. Eh, ja, nee. Hebben we Jim Morrison nog? Jim Morrison, die ligt... Jim Morrison en Ray Mazurek. Die was laatst overleden, hè? Toen was, je, oh, toen was je hier voor mij ook. Dat is al in, ergens in, eind, eind juli was het. Ja, dat is eh, alweer een tijdje geleden. Toch? Ja, is toch een, eh, is toch een mannetje, hè? Ray Mazurek. Ja, zeker. van het, van het al albekende intro van deze. Ja, ja, Light My Fire. Ja, allemaal Ray Eric, maar die gaan we niet draaien, want jij hebt een andere aan. Nee, dat was, was een beetje langer natuurlijk. En we moeten nog wel tijd hebben, ja. Nou, eh, weet je wat trouwens wel een grappig feitje is? Ik weet niet of je het wist, dat, dat hoorde ik een keertje van iemand die een erge eh, Doors-fan is. Ik weet alles. Gaan we kijken of jij dat ook wist. Eh, de Doors, die heeft vier leden, ze hadden geen bassist. Dat werd allemaal, de baspartij werden allemaal gedaan door Ray Eric. Ja, dat klopt. Ik heb een keer een documentaire over de Doors gezien inderdaad. Ja, en ja. het voorbij. Ja, ja was tof. Ik denk, wow, dat, dat is me nooit... Daar eh, ben ik nooit bij stilgestaan. Want je, je hebt bijvoorbeeld eh, bij, bij um, hoe heet dat dan ook weer, ehm, Riders on the Storm. Dan heb je een, een drum intro en dan op een gegeven moment hoor je een basloopje. ja, van na, na, een basloopje. Weet je wat? Ja. Doen, en ik denk, nou, het is gewoon, een bassist. Ik denk, het is gewoon een bassist. Maar nee, dat, dat was dus die Ray Messer. En het was, dat, dat is eigenlijk gewoon virtuositeit. Je was van je apropos geslagen. ik, ik, nou, verder van je apropos kun je niet raken dan dat ik op dat moment was plomp geflikkerd. Zoals het zo, eh, zo best <laughs> niet heet. ik weet ook niet wat voor uitspraak dat is. Maar, maar eh, het plaatje wat ik gekozen heb, ja, dat is eentje, eentje dit, dit vind ik echt een heel tof nummer. En, um... Hij bovendien doet hij niet zo heel lang. Inderdaad. Oftewel, gewoon een, een eigenlijk een, een, soort punknummer van de Doors. Want ja, die doen nu over het algemeen niet zo lang. Nee, precies. Maar het is dus ook wel heel tof. En ehm, het is heel... Ehm, hoe zeg je dat? Heel... Ja. Eh, ik, ik, ik zoek even naar het goede woord. Heel... Lastig, hè? Eh, filosofisch, Ja, precies. Zullen we even maar even gaan luisteren dan? Ja, het nummer heet People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out. when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange. is strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. and I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Nirvana met Lithium en daarvoor People Are Strange van de door. Leuk hè? Zeker leuk. Ja, eigenlijk twee, twee. Ja, jij vond Lithium ook wel classic rock. Ja, het is, classic rock het is toch en Kurt Cobain is toch niet meer hè, dus ja. Dus, dus hij is sowieso is toch wel een klassieker. klassieker ja. Ja, ja, Beide uit eh, de, de Club 27, Kurt Cobain en uh, ja, dat, Jim Morrison. Dat is ook zo. Inderdaad. Het bijna korte connectie inderdaad. Ja, nou hè. Kunnen we alsnog doen, weet je, de korte connectie. Nou, die hebben we al verteld natuurlijk. Um, zullen we even een eh, nieuw onderdeel gaan doen, Joep? Is goed. De pitchplaat. De pitchplaat. Ehm, nou heb ik hier, ehm, Ja, bands die we hadden het zojuist nog over, over One Direction. Oh. Nou heb ik alle respect voor die jongens en vind ik het hartstikke leuk, maar ik vind de muziek alleen niet om aan te horen. Dus daar gaan we wat aan doen. En over het algemeen vind ik dat, dat, dat heb ik wel vaker met slechte platen. Dan moet ik die maar even door de pitchplaatmachine heen gooien, om zo te zeggen. Inderdaad. Ja, ik heb drie plaatjes klaarstaan. Um, best song ever, One Way or Another and What Makes You Beautiful. Nou, One Way or Another, dat is ook een cover, toevallig. Ja, weet ik. En dat vind ik dus erg. Het is dat dat de cover is. En dat is dan een cover van eh, Blondie met uh, One Way or Another en de Descendants uit mijn hoofd. Nee, niet de Descendants. Ik... Uh, en hier iets aan het zeggen wat niet helemaal correct is. Maakt niet uit, het is een cover in ieder geval. Ja, nee, maar ik moet altijd even... Nee, de Undertones natuurlijk. Ja, ik haal ze wel door elkaar. De Undertones en uh, Blondie. En ik vind het niet zo leuk. Dat, dat, ja, ja, die gasten hebben natuurlijk zelf toestemming voor gegeven. Die eh, Undertones en uh, dinges. Maar dat ja. moet wel, ja. Zullen we even kijken hoe het origineel ook weer klinkt? Een beetje, een stukje. Ja. Dit is het origineel. Nou, die kennen we ondertussen wel. Dit. En nou heb ik de keuze om zo af te spelen, Joep. Klinkt wel heel um, Snow Patrol. <laughs> Snow Patrol. Ik denk dat ze dat wel een compliment vinden. Maar dan kunnen we ze dus natuurlijk ook nog, niet te vergeten, op deze manier afspelen, Joep. En dat eh, gaat het wel wat stukje sneller. Kan u nog sneller? Nee, dit is echt het snelste. Dus aan jou gaan we de, de sloom of de snelle versie draaien? Joep. Snel is hij wel eerder klaar natuurlijk. <laughs> dat ik gisteren dus ook met die Ozone en Dragon staan die thee. Ehm, ja, maar die, die zou je eigenlijk gewoon heel lang willen horen. Dus die zou je heel... Maar goed, ehm, zullen, we, zullen we dan eh, voor eh, de, de, snelle gaan? Ja, de snelle versie. De hoge pitch step. Doen we dat? Dan eh, moeten we snel zijn, want dan heb ik eigenlijk helemaal geen intro tijd ook. One Direction, one way to another. One way, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. mijn nieuw onderdeel, Joep. <laughs> Het was prachtig. We hebben er wel nog wel een keer hoor. Ja, we kunnen wel zeggen, we hebben er wel op gehakt. We hebben op One Direction gehakt, Joep. Ja, ja, ja, ja. ja. En als je dat kan zeggen, nou, dan heb je het al gemaakt in je nou, leven. Nou, dit nu zijn, alle, dieren, dieren, eh, uh, dierenstichtingen boos op ons, want je mag geen gehakt op dierendag. Hé, wat <laughs> vervelend. Oh. Eh, goeie Joep. Maar dat kan ik wel mooi op mijn cv zetten, dat ik gehakt heb op One Direction. Zeker is wel een dingetje natuurlijk. Nou, zeker. Hartstikke leuk. Het is gelukkig twee minuten verder, zodat die plaat al lekker snel af is. Ehm, mhm. Laten we verder gaan met een, eh, een classic rockplaat, Joep. Een classic ja, rockplaat waar wij eigenlijk ook wel, eh, wel wat... Nou, historie wil ik niet zeggen, want anders hebben we het heel veel over onze historie. Maar deze plaat staat wel in het lijstje van eh, favorietjes. Of deze band, moet ik zeggen. En ja, we kunnen het combineren door gewoon meteen om een, een classic rockplaat en, en een cover in één te pakken. Uh, ik denk al dat ik weet waar je naartoe wil. Ik denk dat jij ook al weet waar ik naartoe wil namelijk. Ja, klopt. Iets met pistolen en rozen. Ja, en eh, iets met eh, klop op de hemel. ja, en laat dat nou weer een cover zijn van Bob Dylan. Ja, en laat het nou tevens ook nog eens een want tevens ook ja, het origineel is van Bob Dylan. Ja dat, ja, dat zeg ik inderdaad. Ja, nee, ik zei een uh, fout. Want laat het nou tevens, want niet tevens ook, tevens ook is dubbel Gijs. En dat is een pleonasme, of nee? Tautologie weet ik niet. Um, is dat je twee... Maakt niet uit. ik, eh, eh, ga je geen hoop geven joh. <laughs> Laten we gewoon even een, classic rock classic rockplaat draaien en een covering heen. Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Wow, wow, wow, yeah. Yeah. Dat zingt hij, zeg maar. Oh ja, oh ja. ja Hoe zong je het? Zeg nog eens. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Ja. Nou, ga even luisteren. Guns N' Roses knocking on heaven's door. je, je, ziet niks. Wat, wat ben je aan het doen? Klopt, maar dat is ook niet nodig voor uh, radio maken. <laughs> Eh, Jij hebt dus, ehm, ja, ik noem het een capuchon, maar het is geen capuchon. Dat is, hij zelf noemde het een ding. <laughs> ja, zo kun je het best omschrijven. Nee, je hebt nu bij, ehm, oh, ik weet niet of ik dat mag noemen. Ehm, Wel ja. Maar een, een bekende kledingwinkel, <laughs> eh, de Jack Jones, heb, je, heb je nu van die, van die sweaters, zeg maar, sweater dingen. En die, die hebben dan geen capuchon, maar die gaan leuk. Die, die hebben dan een soort, een soort kool die... Die, mhm. ja, die, die zo'n beetje zit hangen. Het is, meer, het is meer fashion dan dat het echt useful is. Het is eigenlijk... Ja, maar ik heb hem nu helemaal omhoog en hij zit vast nu met mijn koptelefoon. En, ehm, Ik zie alleen zeg maar, een heel klein stukje van Joep's voorhoofd en haar en de microfoon en een grijze... Ja, grijs de rest, om het zo te zeggen. Dat is eh, onze staat van doen momenteel. Ik vind het enerverende radio, Dat dacht ik wel. Weet je wat we zo meteen gaan doen, Joep? Um, radio maken, muziekjes draaien, GTA-plaat. Oeh, we hebben nog hartstikke druk, want ik moet nog een GTA-plaat moeten we nog doen. We mhm. moeten de band van de week Jump Jump Dance Dance nog een keertje draaien. Uiteraard. En daar gaan we nu meteen af, want anders komen we helemaal nergens meer naartoe. Een plaatje toevoegen aan mijn lijst van favorietjes, joh. Oké. Okay. Bittereinder, ken je nog? Ja, ja. Wat waren ze leuk, hè? Ze waren enig. Ja, en daarom komen ze ook in het lijstje van Gijs favorieten. En, dat uh, ellenlange lijstje met dat hele leuke nummertje. En hoe spel je dat nou ook alweer? Nou zo, op deze manier. As die Engels kan praat, sit jou hand in die lig Oof flip, daar niemand, ons verbrand nou een brug Nee man, ek terg, ek zielt hem al tweetalig Hy klap dit rooit al, like a rondom tali I'm a proper vali, brand pink by die see Boys, I walk, rise, and friends who live on beer Skreef vir sundowns, the sky's the limit Tachtig vir Engels, een matriek flip en legitimate In his first language, papi, ek lees D.S. Eliot Jakkels, prins, hy is stijl, hy is maar een idiot Maar is dit nie wat rappers doen nie Hulle vlas soos R.O.B. self-centered monotony Nothing new, nothing new, y'all ain't say nothing new Jy luister 50 cent, ek van Blackstar on the roots crew, ek sal Old school for Guru Marak Play and Focus, cause we don't live for hip hop, it lives for us. B-I to the double T-E-R to the E-I-N-D-E-R Now that you know just who we are, get your hands up like a dear record. B-I to the double T-E-R to the E-I-N-D-E-R just who we are. Get your hands up like I did my part. B-I to the double T R to the E-I-A-D-R. Now that you know just who we are, get your hands up like I did my part. B-I to the double T R to the E-I-A-D-R. Now that you know just who we are, get your hands up like I did my part. Get your hands up like I did my part. Get your hands off. Lekker biermelk One, two, three. Kijk hoe lach hij Laughing at your accent, verging on gloating. Het is toch funny, ze boer Engels praat met de pommy. Maar voor mij is daar een hele nieuwe type comedy wat ik graag wil uitwijzen met mijn homie Shane. Hallo, Heb je al ooit gehoord hoe Engels mannen Afrikaans verklein? Zo so F, L, double A, op die M, double A, A, A, A, C. En de zoek komt die mee, A, A, C's? Hulle kan niet, fuck niet, hallo, op me. I grew up in the mud, papa Afrikaans is limited zitten net een paar woorden. I scope the track dood, en dus hoe kom mijn rap dan is hard als poten. i to the double T-E-R, to the E-I-N-D-E-R. that you know just who we are. Get your hands up like a deer card. B-I to the double T-E-R to the E-I-N-D-E-R. Now that you know just who we are. Get your hands up like a deer card. B-I to the double T-E-R to the E-I-N-D-E-R. Now that you know just who we are. Get your hands up like a deer card. B-I to the double T-E-R to the E-I-N-D-E-R. Now that you know just who we are. Get your hands up like a deer card. gezien in de Victoria in Alkmaar, waar ook een Jack Barrow en het Vanco kartel waren. inderdaad, dit was die ene rapper met zijn twee DJ's op de achtergrond. Ja, en ik weet uh, Peach van Pearl en eh, hoe heet die andere ook weer? Oh, wat ben ik altijd slecht voorbereid op zulke momenten. Um, nee, dat... Uh, Petje Wolf. Ja, dat was hem voor mij. je Deken kan ook nog wel eens. <laughs> in ieder geval, die komt in het lijstje van mijn favorietjes. Maar ja, we hebben, zoals eerder al gezegd, geen tijd te verliezen. Want ja, ik heb nog een... <laughs> Oh. Moet je even lachen, Joep? <laughs> Ja, klacht om iets. Ja, dat <laughs> merkte we <laughs> het is... Ja. Sorry. Ja, uh, sorry. Ik raakte even afgeleid. Ja, ik moet jou namelijk alweer afkappen, want we hebben echt zo weinig tijd dat ik meteen moet met de band van de week namelijk. Dus mijn excuses, Joep. Over vijf minuten zijn we bij je terug. Eerst even Jump Jump Dance Dance, de band van de week. The City on Fire op jouw radio 501. Jump Dance en City on Fire. Morgen hoor je nog twee plaatjes van eh, deze mannen uit Los Angeles. En dat is goed, morgen heb we een eh, half draai ik morgen Metro. Dus, eh, ja, en nog eentje, dus het komt helemaal goed. Joep, we zitten helemaal niet op schema, want ik moet toch een plaat draaien en ik moet nog een plaat draaien. Dus we gaan we even met een geen schema eigenlijk, hè? Nee, maar daarom zitten we. Dat is, dus zo knap is het dus als je er buiten valt. Ehm, we moeten namelijk nog een GTA-plaat draaien, maar omdat al die GTA-platen die jij aanbood 9 minuten duurde het <laughs> waren er vier en ze waren alle vier van Linda Skinner. Het was alle vier. Vier, vier Freebird, dan dacht ehm, ik van, ehm, laten wij de Black Keys doen. En dan komen we met een hele grote omweg terecht dat de Black Keys met een, een nummer in eh, GTA 4 zitten. Meen je dat? Ja, ehm, ik weet het niet meer. Uh, Strange Days volgens mij uit mijn hoofd. Dat weet ik niet zeker. Maar die staat nou niet in de computer, maar ik heb wel een andere En anders eh, Titan Up staat in FIFA 11. Weet ik toevallig. Oh, dat klopt ook inderdaad. Ja. Maar deze komt ook van de Black Keys. En deze doet geen 9 minuten. Dus daar gaan we voorkeur op dit moment vanuit. Okay. De Black Keys en Moneymaker op jouw Radio 501. Dus zometeen sluiten we af met Luc en Gijs, dames en heren. maar we zijn wel terechtgekomen. De Black Keys een Moneymaker was een beetje, een beetje de GTA-plaat, ondanks dat deze plaat niet de GTA zit. Dat maakt helemaal niks uit. Joep, hartstikke bedankt vandaag. Graag gedaan. We moeten als een vuurpijl door. Het Inderdaad. was een uh, innoverende uitzending. En, en eh, hey, hey Gijs, die boom daar, hè? Welke boom? Die boom? Vet relaxed. Hey Luc. Ja? Die boom daar, hè? Vet relaxed, man. Zie je? Staat daar gewoon. Die boom, ja. Oh man, die is vet relaxed. En hij geeft nergens je zak om. Die boom, jongen, die staat er gewoon. Die heeft gewoon wel scheid aan, jongen, die boom. Ja, gewoon scheid. Hij geeft er gewoon geen zak om, man. Gewoon relaxed. Vet relaxed. Vet relaxed. Bomen zijn relaxed.